Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag wordt duidelijk of het Openbaar Ministerie de advocaat van Ridouan Taghi langer in de cel wil houden. Ines Wesky werd vrijdag opgepakt. Ze wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi zou volgens het OM informatie van en naar hem hebben doorgegeven. Mijn collega Remco Andriga vertelt wat Taghi met die info kon. Die eh, zou daardoor zijn drugshandel hebben kunnen voortzetten vanuit de gevangenis. Welke concrete berichten het hierover gaat, dat weten we nog niet. Feit is wel dat eh, Wesky eh, al eerder openlijk werd genoemd als mogelijk doorgeefluik. De zaak rondom Ridouan Taghi, het Marengo-proces, staat even op pauze nu. Een zitting die morgen gepland stond is uitgesteld. En aan het eind van de dag zijn de groente- en fruitafdelingen van de Albert Heijn mogelijk een stuk leger dan je gewend bent. Er wordt gestaakt voor meer loon bij distributiecentra. Meer dan de helft van het personeel doet mee. Bij de vestiging in Geldermalsen, zegt de vakbond. Eh, in totaal werken hier naar schatting 500 mensen. En we hebben gisteren al 100 mensen gestaakt. En eh, vandaag zijn we alweer met 100. En dat is verdeeld over verschillende ploegen. Albert Heijn en de vakbonden kunnen het niet eens worden over de loonsverhoging. En daarom wordt er in ieder geval vandaag gestaakt. Een bijzondere campagne in China om de hoge werkloosheid onder jongeren tegen te gaan. De boodschap van de overheid is, ga werken onder je opleidingsniveau, vertelt correspondent Gary van Pinksteren. Trek je nette pak uit, stroop je mouwen op en eh, ga aan de slag. Eh, wees niet te beroerd om schroefjes aan te draaien in een fabriek en wees ook niet te beroerd om het platteland op te gaan. Steeds meer Chinezen studeren af, maar het land heeft juist behoefte aan vakmensen die met hun handen werken. Naar zo'n opleiding sturen Chinese ouders hun kind liever niet. De campagne van de overheid lijkt ook nog niet echt aan te slaan. Mensen vinden het een beetje vreemde, onzinnige campagnes. En ze zeggen van ja, jullie schuiven daarmee als overheid de schuld op ons jongeren. Maar je kan veel beter zorgen dat jullie banen creëren die wel aantrekkelijk zijn en die wel passen bij onze opleidingen. 1 op de vijf Chinezen tussen de 16 en 24 jaar heeft op dit moment geen baan. En het weer nog. Het is grijs en er is behoorlijk wat regen. Vanochtend trekt het langzaam weg, maar vanmiddag zijn de buien weer terug. Er staat een frisse wind. Het wordt niet warmer dan 10 of 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Aantal files begint alweer af te nemen. Op de A2 Utrecht-Amsterdam 5 minuten vertraging tussen Apkoude en Knopen de Amstel. 10 minuten op de A10 knooppunt het Koenplein richting Knopen de Nieuwe Meer tussen Zeeburg en Amsterdam Buitenveldert. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knoop Lunette 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 231 Alfa aan de Rijn richting Amstelveen tussen de N201 en Schiphol 2 kilometer file.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 Deze man wil ik niet zijn. Hij begint me in te halen. Vaak gevlucht, ik vond geen rust. Ik loop steeds weg, ben uitgeput. Het lijkt alsof ik val want ik krijg geen adem meer. Is dit de laatste keer? Oh, ik er over straat alsof je niet bestaat. Maar overal waar ik ben, volg je mij. Oh, kom ik van je af of blijf je toch een deel van mij? Met mezelf in gevecht, zelfs mijn schaduw rent weg dit moet ik in mijn eentje dragen.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 Flint come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. They don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I just a dirty, dirty love. got to stay dirty, dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, I try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. That's a loving from the start, but you know we're out to part. That's the way I give my love. I'm still in love. Yes, I'm still gonna do? What a man gonna do? Girl, well I never had for promising, I'm bling bling for all a girl. Well I just love it when me fling fling control a girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, make you feel love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your bond. I know you want your cat, and me just can't perform. I love you, baby. Until you get the little loving of a God. don't know how to love me. I and I know no time for no kissing and chow. Not even how to kiss me. Until me take your little advice down. I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. I love you, baby. I don't see nothing, nothing love. say that's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So, girl, can't you understand that a man is just a man? That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in. Yo, what a man gotta do, what a man gotta do, girl. Hey, I do me give and dog love and say bye, bye, bye. But turn around, she ask the question, why, why, why? When me leave in me city, girl, I cry, cry, cry. And it hurts my heart to tell a lie, lie, lie. So don't cry no more, baby girl, for sure. Just remember the good times we had before. I love you, baby. I know you get the liquor my God. You don't know how to let me. I ain't I no time for no kiss of no you know I'm not to stayer, that's a dirty, dirty love. Understand that a man is just a man, that's the way I give my love. I'm still in love with you, boy. The best of lover from the start, but you know we're at the part, that's a dirty, dirty love.